Yeah. Dat Madrid werkt in Alphen op een fabriek. Thuis had hij een gitaar en men danste op zijn muziek. Kinderen uit heel de buurt gaf hij elke middag les. Pedro zijn muziek had geweldig succes. Castagnette wals met een tikkeltje jazz. Tra la la la la we maken een fiesta. la la la. Geen tijd voor een siesta, de middag is kort. En morgen is Pedro er weer, dan speelt hij weer. La la la la la la la, de zon gaat weer schijnen la, la, la, la, zijn vol, zijn vol van muziek. La, la, la. Pedro komt uit Madrid, werkt al van op een fabriek. Niemand die hier iets weet van zijn vrolijke muziek. Tot op een goede dag op zijn Hollandse adres. Pedro zijn muziek had geweldig succes. te was met een tikkeltje jazz. het lijkt wel Madrid. Hij leert hier de de helft van de hele buurt. Daar werd hij zo gemist, dat heeft veel te lang geduurd. Straks is er weer een feest en dan speelt hij met succes. Kastanjette wals met een tikkeltje jazz. Kastanjette wals met een tikkeltje jazz. -la -la -la We maken een fiesta. Geen tijd voor een siesta, de middag is kort. En morgen is Pedro er weer, dan speelt hij weer. La la la la la la la, de zon die gaat weer schijnen.